Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Extra lange wachttijden bij het Pieter Baan Centrum. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie bekijkt ook of psychiatrisch onderzoek van verdachten tijdelijk kan worden overgenomen door andere instellingen. Momenteel moeten verdachten 23 weken wachten voordat ze aan de beurt zijn. Dat was de afgelopen jaren twee of drie weken. De enorme vertragingen komen door een tekort aan psychiaters bij het Pieterbaancentrum. Daarnaast zijn er de laatste tijd veel meer aanmeldingen. Van begin tot eind duurt het 11 maanden voordat een psychiatrisch onderzoek is afgerond. Door de lange wachttijden hebben al 20 rechtszaken flinke vertraging opgelopen. Premier Rutte had het bij het verkeerde eind wat betreft de Europese steun aan Griekenland. Rutte noemde bijna 110 miljard euro als totaalbedrag. Daar zat volgens hem dus ook de steun van 50 miljard van de banken in. Maar uit een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer blijkt dat die 50 miljard er niet bij zat en dat het totaalbedrag dus geen 110, maar ongeveer 160 miljard euro is. Dat bedrag wordt door de EU, het IMF en de banken als steun aan Griekenland verstrekt tot 2014. De Nederlandse staat zal ongeveer 5 miljard bijdragen aan het totaalbedrag. Het Britse olieconcern BP heeft zich alweer hersteld van het megaverlies van vorig jaar. Toen werd in het tweede kwartaal door de ramp met het boorplatform in de Golf van Mexico een verlies geleden van bijna 12 miljard euro. Nu heeft BP in het tweede kwartaal een winst geboekt van bijna 4 miljard. Het goede resultaat is vooral te danken aan de fors gestegen olieprijzen. Door het warme voorjaar doen de suikerbieten het erg goed. Uit de, ook de vroege uitzaai speelt een belangrijke rol. De Suikerunie en onderzoeksinstituut IRSF verwachten een opbrengst van gemiddeld 14,9 ton suiker per hectare. Ruim 18% meer dan vorig jaar. Dit jaar werd er twee weken eerder gezaaid dan normaal. Door het warme voorjaar konden de bietenplanten zich uitzonderlijk snel ontwikkelen. Vanwege het slechte weer van de laatste weken is de opbrengstverwachting iets naar beneden bijgesteld. Maar de Suikerunie en IRS verwachten voor dit jaar nog steeds een recordopbrengst. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt 18 graden aan zee tot ruim 20 in het binnenland.